Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een Israëlisch bombardement op de Syrische hoofdstad Damascus... is een hoge commandant van de Iraanse revolutionaire garde om het leven gekomen. Van de ambassade zou niets meer over zijn. Bij de aanval zouden zeker acht doden zijn gevallen... onder wie de hoge Iraanse militair. Sinds het uitbreken van de oorlog met Hamas... heeft Israël ook het aantal aanvallen op doelen in Syrië opgeschroefd... De Iraanse ambassadeur in Syrië heeft gezegd dat Iran hard zal terugslaan. In de Amerikaanse staat Texas is een mens besmet geraakt met vogelgriep. De besmetting volgde op contact met besmette melkkoeien. De patiënt heeft door de vogelgriep een oogontsteking opgelopen en is weer herstellende. Er zijn geen signalen dat het virus van mens op mens kan overgaan... en er zijn tot nu toe nauwelijks mensen ziek geworden van het vogelgriepvirus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst lopen mensen die geen contact hebben gehad met besmette koeien... nauwelijks risico om vogelgriep op te lopen. In het Zwitserse Zermatt zijn drie wintersporters om het leven gekomen door een lawine. Een vierde persoon is gewond onder de sneeuw vandaan gehaald. De lawine ontstond tijdens hevige sneeuwval. De Zwitserse politie begon toen meteen een zoekactie met honden en helikopters... Er is niets bekendgemaakt over de identiteit van de slachtoffers. In Sprangkapelle in Brabant is een man van 84 met zijn auto van een taluut gereden. Bij controle bleek de bejaarde Rotterdammer al twee jaar geen geldig rijbewijs te hebben. In plaats daarvan liet hij een zelfgeknutseld rijbewijs aan agenten zien. Ook was de man onder invloed. De politie heeft zijn auto in beslag genomen omdat hij al eerder door agenten van de weg is gehaald. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog bij een graad of 7. Komende dag begint bewolkt met buien. Smiddags is het droger en breekt de zon wat vaker door. Bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het maximaal 13 graden.